Clemens Peters met het NOS-journaal. Het Verenigd Koninkrijk wil oorlogsschepen naar de Zwarte Zee sturen. Dat meldt de Sunday Times op basis van bronnen bij de Britse marine. Volgens de krant gaat het om een torpedobootjager en een anti onderzeeafregat Met de uitzending zou Londen solidariteit willen tonen met Oekraïne en de NAVO-bondgenoten. In het gebied lopen de spanningen op tussen Rusland en Oekraïne. Rusland heeft troepen naar de grens met het oosten van Oekraïne gestuurd. In Duitsland worden vandaag de coronaslachtoffers herdacht. Bondskanselier Merkel neemt deel aan een kerkdienst in Berlijn... en president Frank-Walter Steinmeier houdt een toespraak. In Duitsland zijn op zo'n 80.000 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Op alle overheidsgebouwen zal de vlag half stok hangen. In het Katshuis overlegt een deel van het kabinet vanmiddag met experts van onder meer het RIVM over het coronabeleid. Premier Rutte zei vrijdag al dat de maatregelen mogelijk pas in de tweede week van mei versoepeld kunnen worden. Het kabinet wil de maatschappij de komende maanden in vijf stappen uit de harde lockdown halen, mits de cijfers de goede kant op gaan. In het zuiden van Limburg is vandaag de enige wielerklassieker op Nederlandse bodem. De Amstel Gold Race. Om half negen beginnen de vrouwen. Dit jaar is er vanwege corona een aangepast parcours. Er is nu een ronde van 17 kilometer... zodat alles goed afgesloten kan worden voor het publiek. De gemeente Valkenburg zet zo'n 500 verkeersregelaars en beveiligers in... om mensen op afstand te houden. Frankrijk heeft alle vluchten van en naar Brazilië opgeschort. En dat is vanwege de Braziliaanse variant van het coronavirus. Frankrijk voert daarom ook een verplichte quarantaine in van 10 dagen voor reizigers uit Brazilië. Maar ook voor reizigers uit andere landen met lokale coronavarianten. Zoals Argentinië, Chili en Zuid-Afrika. Het vliegverkeer naar die landen gaat wel gewoon door. Het weer. In het noorden en midden van het, kans, van het land kans op dichte mist. De temperatuur ligt iets boven het vriespunt. Met vlak aan de grond kans op lichte vorst. Later vandaag in het noordoosten kans op een bui.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 De schuld ligt niet bij mij. set me free I'm done feeling blue I'm falling away A faded love I'm counting to three I hear the alarm I'm falling apart A faded love come set me free tried and tried and tried, but I can't let go.